Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn berichten over een aankomend staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Meerdere Israëlische media melden dat er met de deal een eerste groep van 33 gijzelaars vrijkomt. Het gaat dan om vrouwen, kinderen, gijzelaars die ziek zijn en mannen boven de 55. Israël zou in ruil daarvoor Palestijnse gevangenen vrijlaten. Hamas zegt in een verklaring dat het graag een akkoord in Gaza wil bereiken... En ook de Amerikaanse president Biden zegt dat een staakt het vuren steeds dichterbij komt. De Russische olietanker die sinds vorige week stuurloos op de Oostzee drijft... wordt naar een Deense haven gebracht. Daar wordt geprobeerd het schip te repareren. Vrijdag raakte het schip in de problemen doordat alle systemen uitvielen. Het schip is vermoedelijk onderdeel van de Russische schaduwvloot... en heeft 100.000 ton olie aan boord. Het ligt nu voor de Duitse kust. Gevaar voor het milieu is er niet, zeggen de Duitse autoriteiten. Het gebruik van het middel doxypep om SOA's te voorkomen is onverstandig. Daarvoor waarschuwen gezondheidsorganisaties als SOA AIDS Nederland. Doxypep is een vorm van antibiotica die soms preventief wordt geslikt na onveilige seks... om de kans om SOA's te verkleinen. In de VS blijkt het middel bijzonder effectief tegen SOA's als syfilis... Maar het gebruik kan op langere termijn leiden tot antibioticaresistentie. Deskundigen zeggen ook dat mensen die doxypep gebruiken geen SOA-tests meer doen, terwijl dat juist belangrijk blijft. In Manhattan heeft een nieuwe verkeersheffing in korte tijd het aantal auto's in Manhattan, in New York, sorry, merkbaar verminderd. Sinds 5 januari geldt er een, een tol van 9 dollar in de ochtendspits en daarbuiten een lager bedrag. Daardoor rijden er nu 43.000 minder auto's door Manhattan. Op de drukste plekken is de reistijd met 40% afgenomen. Er zijn ook plekken waar het juist iets drukker is geworden... maar toch zijn vervoersbedrijven in New York tevreden. Het weer, het is bewolkt. Er is kans op wat mist bij temperaturen tot min 8 in het zuidoosten.